8 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Born in Limburg is bij een explosie in een woning een zwaar gewonde gevallen. De politie zegt dat het gaat om een ongeval met vuurwerk. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht... en mogelijk ligt er nog meer vuurwerk in het huis in Born. Daarom doen explosieve verkenners van de politie nu onderzoek. Het OM gaat een fatale woningbrand in Hellevoetsluis niet opnieuw onderzoeken... Daarbij kwam in 2016 een bejaard echtpaar om het leven. Doordat het brandweeralarm niet goed functioneerde, kwam de brandweer laat. Ook was er van alles mis met de watervoorziening. Daarom deden de kinderen van het omgekomen paar aangifte. Volgens hen hadden zonder die problemen hun ouders mogelijk nog geleefd. De veiligheidsregio bestrijdt dat. Maar de kinderen gaan in hoger beroep tegen het besluit van het OM. In Glasgow hebben zeker 100.000 mensen meegelopen in een mars voor Schotse onafhankelijkheid. Ze willen dat Schotland zich afscheidt van Groot-Brittannië... en hopen op een nieuw referendum daarover. In 2014 stemde 55% van de Schotten in een volksraadpleging nog tegen onafhankelijkheid. Maar sinds die tijd is er veel veranderd. Veel Schotten zijn tegen de brexit en willen liever bij de EU blijven. De onafhankelijkheidsmars van vandaag was de eerste van zeker acht demonstraties... die voor dit jaar gepland staan. En de Nederlandse volleybalvrouwen zijn er niet in geslaagd... om het laatste ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te pakken. In de halve finales van het Olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn... verloor Oranje van Duitsland met 3-0. Alleen de winnaar van het toernooi mag naar Tokio. Op de vorige Olympische Spelen eindigden de volleybalsters nog als vierde... en eerder deze week slaagden ook de Nederlandse volleybalmannen er niet in om zich te plaatsen. Het weer vanavond wolkenvelden, maar droog en vannacht niet kouder dan 4 graden.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 So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and get bum on your lips. Fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled on my lawsuit. Fuck you, Debbie! him. Nan waves a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster. Such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back. Na Fix your penance and I'm tuning in and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention soon as someone mentions me incense. My two cents is free, a nuisance.